Daar is het Europees Parlement het niet mee eens. En dus hoeven vega-burgers geen andere naam. Je hoort onze correspondent. Er waren mensen die waren erg teleurgesteld. Bijvoorbeeld bij het Nederlandse CDA, Annie Schreier-Pierik. Die zegt, ja, vlees is vlees en melk is melk. Dus eh, verzin een origineel eh, term voor je vega-burger. Verzin is wat, eh, wat anders. Aan de andere kant waren er ook mensen die zeiden van... ja, nou, prima dat dat gewoon eh, niet, eh, niet doorgaat, want de consument weet huis wel het eh, verschil daartussen. Vleesproducenten kunnen nog naar de rechtbank om het besluit aan te vechten. Het is niet duidelijk of ze dat ook doen. Bij het RIVM zijn in één dag tijd meer dan 10.000 positieve coronatests gemeld. Het zijn er ruim 700 meer dan een dag eerder. Premier Rutte reageerde net op de nieuwe cijfers. Het aantal besmettingen is nog steeds heel hoog. Vandaag meer dan 10.000 positieve tests gemeld. Eh, en dat is echt nog eh, veel te veel. Of de cijfers betekenen dat er nieuwe maatregelen nodig zijn, zoals een totale lockdown, kan de premier nog niet zeggen. Je kunt nog niet nu vaststellen of het pakket van 13 oktober eh, wel of niet effect heeft. Dat kun je echt pas de komende tijd zien. En nu besluiten tot een veel verdergaande uh, lockdown... terwijl je nog niet echt de effecten van die cijfers ziet... heeft ook enorme gevolgen voor onze samenleving. Een grote fik in Eindhoven. Daar staat op een industrieterrein een recyclingbedrijf in brand. Zorgt voor dikke zwarte rookwolken in de lucht. Er is ook een NL-alert verstuurd om mensen in de buurt te waarschuwen om ramen en deuren dicht te houden. In heel Zaanstad zijn messen op straat per direct verboden. Loop je er toch rond met bijvoorbeeld een schilmesje op zak, kan je een boete krijgen van 2.500 euro. Eerder besloten meerdere winkels al dat zij geen messen meer verkopen aan minderjarigen. Het weer, het is droog en niet al te koud. Al kan er vanavond langs de kust nog wel een buitje vallen. Morgen ook meest droog, wel bewolkt, 15 graden. Zondag een gaatje koeler en dan gaat het ook echt regenen.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 Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was pack up tipping walls, hey. and hey. I was 15, I said codeine with my dog, ayy. Did it I put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, ayy that's how risky. I gotta be gifted, he best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody could paid. Cause we can't up every day. Getting hot to island in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my ass. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping.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 maar trekt nog geen conclusie over het effect van de maatregelen. Die evaluatie komt volgende week, zei hij. Onder meer het Red Team heeft gepleit voor een strenge lockdown. De vakbond FNV bevestigt dat door de coronacrisis 35.000 banen op Schiphol dreigen te verdwijnen. Samen met de banen bij bedrijven die afhankelijk zijn van Schiphol komt dat op 60.000 banen, bevestigt onderzoek. En de wereldhandel is in augustus opnieuw iets gegroeid. Zit nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis. Staat in de monitor van het Centraal Planbureau.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 Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. that Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh huh, who that chick? Nah, that's pitiful. That's so average. Why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they buggin' and they pants on fire. Uh. I stole your man. He got freedom to chase what he likes. I just that you like. Baby, I'm So eerst het NOS nieuws van 5.